Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight. singer in a smoky room. The smell of wine and cheap perfume.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 Van Rotterdam tot Hengevelde, ik zoek het waar het dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van het moment. Ontsteek de hoop Laat het branden, telkens als je weer bent. twee armen als we zoeken naar een lach.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 No voel het ritme van de lente. It's your lover, right. Shaggy. Alongside Bob Sinclair, the loveless Sahara. That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body.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 Hij was 18 jaar geleden de overbuurman van het meisje. Hij werd destijds gezien als verdachte, maar moest bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten worden. Vorig jaar werd de man opgepakt voor ontucht met een peuter. Zijn DNA bleek overeen te komen met DNA-sporen die op het Turkse meisje werden gevonden. In Frankrijk is het Museum voor Moderne Kunst van de stad Parijs opgeschrikt door een grote kunstroof. Vanochtend vroeg zijn er vijf schilderijen gestolen. Het gaat om werk van Picasso, Matisse, Braque, Léger en Modigliani. Eerst werd gezegd dat de schilderijen een gezamenlijke waarde hebben van 500 miljoen euro, maar volgens de gemeente ligt de totale waarde net onder de 100 miljoen. Het beveiligingssysteem van het Parijse museum was onbruikbaar gemaakt. Volgens het museum zijn de vijf doeken niet losgesneden, maar netjes uit hun lijst gehaald. In Noord-Brabant zijn opnieuw defibrillatoren gestolen. Gisteren verdwenen er al acht in Sint-Antonis. Nu blijkt dat er ook vijf zijn gestolen in Odilia Peel. Een defibrillator kan met een stroomstoot het hartritme weer op gang brengen. De apparaten hingen in beide plaatsen in openbare ruimte. De politie heeft geen idee wie er achter de diefstal zit en waarom iemand de apparaten wil stelen. Nijmeegse wetenschappers zijn erin geslaagd om een burn-out objectief aan te tonen. Uit hersenonderzoek blijkt dat proefpersonen met een burn-out zich mentaal minder kunnen of willen inspannen. De onderzoekers noemen het een doorbraak. Burn-out wordt niet in alle landen als officiële aandoening erkend, en de Nijmeegse onderzoeksleider verwacht dat dat nu gaat veranderen.